Griekenland heeft een schuld van 300 miljard euro en kan nu moeilijk geld lenen. De Amerikaanse president Obama vindt dat de teleurstelling over de uitkomst van de klimaattop in Kopenhagen terecht is. In een tv-interview zei Obama dat alle landen de uitstoot van broeikasgassen de komende jaren aanzienlijk moeten verminderen, maar dat niets in het Kopenhagen-akkoord die reductie verzekert. In zijn woonplaats Nijmegen is theoloog Edward Schillebeeks overleden. Hij werd wereldwijd bekend vanwege zijn boeken, waaronder Jezus, het verhaal van een levende. Door zijn progressieve opvattingen raakte hij later in zijn leven steeds verder verwijderd van de kerkelijke leiding in Nederland en Rome. Edward Schillebeks is 95 jaar geworden. De Amerikaanse mega-oplichter Bernard Madoff is eind vorige week naar de ziekenboeg van de Butner-gevangenis in North Carolina overgebracht. De gevangenisdirecteur wilde niet zeggen wat de klachten zijn van Madoff, maar hij sprak tegen dat de 71-jarige oplichter aan kanker leidt. Bernard Medoff werd eerder dit jaar tot 150 jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens megafraude. Een bus met supporters van Helmond Sport is gisteravond door de politie teruggestuurd naar Helmond. De groep van 50 supporters was op weg naar de bekerwedstrijd tegen FC Twente in Enschede. Bij een tussenstop veroorzaakten de Helmond supporters problemen. Agenten gingen vervolgens mee in de bus, maar de fans bleven zich misdragen. Daarop werden vier mensen aangehouden, de rest werd geboeid en de bus ging weer terug naar Helmond. Het passagiersschip dat gisteravond vastliep op de IJssel bij Westervoort is weer vlot getrokken. Het schip is naar Arnhem gesleept waar gekeken wordt of het beschadigd is. Aan boord waren 75 passagiers en 15 bemanningsleden. De mensen aan boord maakten een kersttripje. Het weer, in de ochtend zonnig, later bewolkt, in de avond regen, ijzel en mogelijk ook sneeuw.